Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Egypte wordt vanochtend Abdul Fattah al-Sisi beëdigd als president. Hij won onlangs met overmacht de verkiezingen, maar de opkomst was erg laag, tegen de 50 procent. De verkiezingen werden geboycott door aanhangers van de moslimbroederschap... en door liberale activisten die vinden dat Sisi zich ontpopt als dictator... die de rechten van burgers inperkt. De ouders van Bowie Burkdaal worden bedreigd van de Amerikaanse militair die door de Taliban werden vrijgelaten. De FBI heeft geen details gegeven over de bedreiging. Burkdaal wordt door sommige Amerikanen beschouwd als een verrader, omdat hij in 2009 zou zijn gedeserteerd. In Canada is een klopjacht aan de gang op drie criminelen die uit de gevangenis in de stad Quebec wisten te ontsnappen met een helikopter. Ze zaten voor drugscriminaliteit. Hoe de ontsnapping precies is verlopen kan de Canadese politie nog niet zeggen. Vorig jaar werden in Quebec twee gevangenen van de luchtplaats van de gevangenis opgepikt met een gekaapte helikopter. De Mercedes van Herman Geuring wordt komende maand geveild via eBay. Het bedrijf dat de auto heeft gerestaureerd heeft dat bekendgemaakt. De Mercedes van de natieleider werd aan het einde van de oorlog in beslag genomen door Amerikaanse militairen. En werd als trofee naar de VS verscheept. In 1955 kwam hij bij een verzamelaar terecht en die heeft de auto 60 jaar bij zich gehouden. Wat hij moet opbrengen is niet bekend in Washington heeft een vliegtuigje een half uur boven het kapitool gevlogen in een verboden gebied. Het lukte niet om contact te krijgen met de piloot, waarna de Amerikaanse autoriteiten besloten om het kapitool en nog een paar overheidsgebouwen te ontruimen. Het toestel is door gevechtsvliegtuigen naar een vliegveld begeleid. Daar is de piloot verhoord en die was volgens de autoriteiten waarschijnlijk de weg kwijt. Het weer. Eerst nog een enkele bui in het oosten. Het is wel droog, maar er is veel bewolking. Vanmiddag wat zonnige perioden, dan wordt het 20 graden op de Wadden en 23 tot 28 in de rest van het land. In de middag en avond opnieuw kans op een stevige onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Wederom welkom, aandacht voor de act en het album van de maand. Sterren van Toen, een coverversie van het overbekende Jackson, maar nu eerst een drietal songs van het album Honeysuckle Rose uit 1980. Honeysuckle Rose is de soundtrack van de gelijknamige film. Willie Nelson acteert in die film waarin hij een countryzanger speelt die tijdens een tour vreemd gaat. Ik heb de film nooit gezien, maar zij die hem wel gezien hebben zijn er vol over. Diane Cannon opende met Two Sides to Every Story... Als tweede gaan we luisteren naar Angel Eyes, een duet van Emmylou Harris en Willie Nelson. Uiteraard mag Blue Eyes Crying in the Rain van de meester zelf niet ontbreken. your song. Crossroads, Kees de Haan. In the twilight, lo, I see her. Thank you very much. Blue eyes crying in the rain Bye. Still Loving After You laat Ilse zich sober en semier begeleiden in een onvervalste gebroken hartensong. Het levert een klassieker in haar oeuvre op die in minder dan vier minuten toont waarom de lange elektronische uitstapjes van de afgelopen jaren haar mogelijkheden geen recht deden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. nights behind, I am still loving after you. In the darkness of my days, in the silence of my mind, I am still loving after you. And your beautiful dreams are illusions, and the sun what you sing is not true. But for all the tears I've cried and the times that you have lied. Cersei is een Amerikaanse zangeres en songwriter geboren en getogen in de Italiaanse stad Milaan. Ondanks een klassieke achtergrond hielden haar ouders van alle genres en in haar vaders auto was countrymuziek veelvuldig te horen.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 Haar cover van Jackson wil ik je niet onthouden. Jackson. Gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, old Jackson. snowball down in Jackson. See if I care When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them pretty Jackson women gonna ask me to teach them what they don't know how. Down there in Jackson, turn loose of my coat yeah, I'm going to Jackson. Goodbye, I'm Hero. Voor Hallelujah van The Devil Makes Tree kreeg ik een verzoekje binnen om dit nog eens te draaien. Uiteraard voldoe ik hier graag aan. Nothing is wrong here, so I'm climbing up kill their silence. We come blasting alcohol. I've been laughing, I've been crying, I've been living, I've been dying. They say tell the truth, they're lying.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 De single behaalde de toppositie in de Amerikaanse Billboard Hot Country Singles en bleef daarna nog 20 weken in de lijst staan. Met All the Reasons Why was Highway 101 iets minder succesvol, maar ook met dat nummer scoorde de groep toch een dikke top 10 hit.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 Ik ben fan vanaf het eerste uur en misschien komt dat wel omdat ze door het leven getekend is. Bij haar geboorte werd ze door haar moeder, die ze nooit heeft gekend, ter adoptie afgestaan. De eerste negen maanden van haar leven bracht ze door in een katholiek weeshuis. Ze werd geadopteerd door een echtpaar in Thibodeau, Louisiana. Haar adoptieouders hadden een ongelukkig huwelijk en haar vader was alcoholist. Stof genoeg voor het schrijven van prachtige songs. All Soul staat op haar nieuwe album Troubled and Love. Black clouds Blue across a blustery sky. Black clouds blowing across a blustery sky. South of Highway 7, all alone and crying, oh, soul, I sold you away. you sell your soul, it opens a deep, dark hole. When you sell your soul, it opens a deep, dark hole.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 Daarmee is de koek nog niet op, want ik laat ook Ian Tyson langskomen met Rio Colorado. Working all day And the sun don't shine Trying to get by de Haan. vijfde studioalbum Platinum van Miranda Lambert telt maar liefst 16 songs. De 30-jarige zangeres gaat voor het grootste deel op safe en neemt dus weinig risico. Tot een van de toegankelijke songs behoort Smokin' and Drinkin', dat Miranda samen met Little Big Town vertolkt. was one of those girls vandaag duurt het weer een week voor ik terug ben.